Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Luchtaanval slaan, dat zeiden militaire leiders en bevelhebbers van de internationale coalitie in Washington. Volgens commandant der strijdkrachten Middendorp is iedereen het erover eens dat er grondtroepen nodig zijn, vooral Iraakse militairen. Daar is nog niets over besloten. Middendorp is positief over de voortgang van de strijd tegen IS. Hij zegt dat de opmars van de terreurbeweging is gestokt. Er komen geen nieuwe asielregels voor buitenlandse tolken die het Nederlandse leger hebben geholpen en nu gevaar lopen. Volgens minister Hennis zijn er al genoeg mogelijkheden om tolken te beschermen. De Tweede Kamer debatteerde afgelopen avond over een regeling vanwege een Afghaanse tolk die asiel wil krijgen in Nederland. Bij de Duitse spoorwegen wordt vandaag opnieuw gestaakt. Om twee uur vanmiddag leggen machinisten het werk neer omdat ze meer salaris willen. Ze gaan pas morgenochtend weer aan het werk. Honderdduizenden reizigers hebben last van de staking. Ook treinen van en naar Nederland vallen uit. De intercities tussen Amsterdam en Berlijn rijden niet... en ook een aantal verbindingen van Amsterdam naar Frankfurt vallen uit. Oud-minister Lisbeth Spies wordt de nieuwe burgemeester van Alphen aan de Rijn. De CDA-politica was één jaar minister van Binnenlandse Zaken. Ze was de opvolger van minister Donner in het eerste kabinet Rutte. Spies is geboren in Alphen aan de Rijn. Tijdens het EK-kwalificatieduel tussen Servië en Albanië is de broer van de Albanese premier opgepakt. Hij zou een drone met een Albanese vlag boven het veld hebben laten vliegen. Toen een Servische speler de vlag probeerde te pakken brak er een vechtpartij uit tussen spelers. Daarop werd de wedstrijd gestaakt. Het weer, lokaal valt de regen, overdag bewolkt en vooral in het noorden wat buien. Het wordt 16 graden. In het weekend wordt het zeer zacht voor de tijd van het jaar. Zondag kan het warmer worden dan 20 graden.